Zit van der Linde met het NOS-journaal. Tijdens zijn bezoek aan Zuid-Soedan heeft paus Franciscus kerkleiders in dat land opgeroepen zich uit te spreken tegen onrechtvaardigheid, machtsmisbruik en onderdrukking. Zuid-Soedan wordt al jaren geteisterd door conflicten, geweld en voedselschaarste. In de kathedraal van de hoofdstad Juba sprak Franciscus bisschoppen, priesters, diakens en nonnen toe. Later vandaag volgt een ontmoeting met vluchtelingen. De termijn voor de gouden tip die leidt tot het vinden van de sinds 1995 vermiste Jair Soares is verlengd. Die termijn liep vandaag af, maar omdat er op de Kaapverdische eilanden en in Portugal opnieuw aandacht is voor de vermissing... is de periode met zes weken verlengd, heeft de Peter R. de Vries Foundation besloten. Mogelijk is Soares naar een van die landen ontvoerd. Degene met de gouden tip kan rekenen op 250.000 euro. Duitsland heeft afgelopen jaar bewijsmateriaal verzameld van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat heeft de openbaar aanklager gezegd tegen Welt am Sonntag. Het onderzoek richt zich onder meer op de massamoord in Butsja en de Russische aanvallen op vitale infrastructuur. De Duitse aanklager wil de politiek en militair verantwoordelijke vervolgen. Of dat voor een Duitse rechter of voor een internationaal tribunaal moet gebeuren... vindt hij een zaak van de internationale gemeenschap. Een Canadese tiener heeft onverwacht tientallen miljoenen gewonnen in een loterij. De vrouw van 18 was vergeten dat ze een lot had gekocht... toen ze hoorde dat iemand uit haar woonplaats de trekking had gewonnen. Ze controleerde haar lotnummer en het bleek te kloppen. Ze heeft 48 miljoen Canadese dollar gewonnen. Dat is ongeveer 33 miljoen euro. Volgens Canadese media is de vrouw van plan het geld onder meer te gebruiken voor haar studie geneeskunde. Het weer. Vanmiddag raakt het overal bewolkt en vanuit het westen volgt regen. Het is 7 tot 9 graden. Morgen wordt het droog en breekt de zon vaker door. Bij een stevige noordwestenwind wordt het, net als vandaag, hooguit 9 graden.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 Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait.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 All I wanted was a moment or two. See if you could do that Switch your switcheroo. Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that Switch your boo switcheroo.